7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Beirut, de hoofdstad van Libanon, is een zware explosie geweest. Die was in het havengebied, maar was in grote delen van de stad voelbaar. Er zijn dikke rookwolken te zien boven de stad. De minister van Volksgezondheid zegt tegen een nationale televisiezender... dat de schade groot is en dat er veel gewonden zijn gevallen. Nieuwszender Al Jazeera zegt honderden gewonden. De oorzaak van de explosie in de haven is nog niet bekend. Lokale media melden dat in dat gebied ook vuurwerk ligt opgeslagen. Volgens ingewijden in Den Haag wordt overwogen om op Schiphol een teststraat in te richten voor vakantiegangers die terugkomen uit landen met veel coronabesmettingen. Dat zeggen ingewijden in Den Haag. Het kabinet is bezorgd over het stijgend aantal besmettingen... maar er is geen reden voor paniek. Premier Rutte en minister De Jonge gaan op de persconferentie donderdag... geen nieuwe grote landelijke maatregelen aankondigen. Vandaag werd bekend dat de afgelopen week twee keer zoveel mensen positief testen op corona als de week ervoor, terwijl er minder mensen werden getest. Ook Suzanne van der Hof van het RIVM noemt het zorgelijk dat het aantal besmettingen niet stabiliseert, maar fors blijft toenemen. Sinds 1 juli besmet elke patiënt gemiddeld meer dan één andere patiënt. De verspreiding neemt daardoor toe. Van der Hof onderstreepte nog eens dat het vanwege corona eens zaak is drukke plekken te mijden. Het OM gaat twee voormalig hoofdofficieren van justitie niet vervolgen. Oud-hoofdofficier van het parket Rotterdam van Nimwegen... en oud-hoofdofficier van het functioneel parket Bloos... hebben geen strafbare feiten gepleegd. De twee hadden in het geheim een liefdesrelatie. Het OM heeft onderzocht of ze wellicht op kosten van het OM... een dienstauto met chauffeur gebruikten... in hotels en restaurants verbleven of vliegreizen misbruikten. De conclusie is dus van niet. Het weer, het blijft bijna overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Morgen veel zon en 23 tot 29 graden.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 Kijk op anwb.nl slash vakantievraag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een Country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt. Voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit. Why, baby? Why, baby? Why you make me cry, baby? Cry, baby. Cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you. Just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels. Leaving me home with a handful of bills. I can't live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. cards with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? Asleep, rocking to the gentle beat, the rhythm of towns and people seem to fade into a bad dream. The steel America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikte in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass. in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Associates zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make dogs and roosters frolic on the floor. 15 Cuban minutes, lots of give and take. Each nothing. this phrase it tries delay. Put it on a t-shirt and everyone will it. pay. Quinceañeros, cubanos, déjase la drama. Aquí no hay sí, solo la ventana. Music makes us happy. It's in our chromosomes. No matter where we wander, music takes us home. It started on the island, dispersed by sweet songbirds. just keeps on ticking. I hear it everywhere I go. And I sing along in cars, the bar, the sana, de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. about them bears. Oh, that old chestnut. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy whoever that guy is. And that cub you found adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? observation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... songs for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you. Straight from it plays. while my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. stripper along the bank titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering.